you crazy. Ik weet niet hoor, maar is dit niet een ongelooflijk verboden plaat op dit moment? Bruno Mars en Grenade op Radio 5 alleen. De Indy 5 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel Aangenaam. We gaan het goede pad eh, maar volgen. De weg die Elk Green ons leidt. Take me to the river. I'd like to dedicate this song to little Junior Park. A cousin of mine is going on, but we'd like to kind of carry on in his name I saying, I don't know why I love you like put me through. Used all my money and my cigarettes. Radio 501. Dit is de Indie 501 tot 10 uur. En we gaan eh, straks eh, beginnen met ons spelletje Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week op een Nederlands podium staan. Ik laat van allebei een fragment horen en jij kunt door te stemmen kiezen welke we in zich heel gaan draaien. Ik gaan straks even definitief bekendmaken welke twee artiesten vanavond meedoen. Alvast het mailadres studio.radio501.nl Of de shoutbox natuurlijk bij ons op de site. Hier is een oudje, Frankie Goes to Hollywood. Laugh like the head of Apollo, young and strong on the wings of tomorrow. Rise up in Indians, get off your knees. sculptures and songs. shake the world from losing. Ja, ik weet dat er op dit moment iemand luistert die bovengemiddeld veel van soulmuziek houdt. Dus ja, daar past het programma even op aan. En eh, mocht je ook suggesties daarvoor hebben, kan het altijd even. Studio radio501.nl of de shoutbox bij ons op de site. We gaan straks eh, de twee live on live artiesten van vanavond draaien. Maar eerst nog even deze leuke Nirvana cover van Little Roy. Hoppa, heerlijke cover van Little Roy, Come As You Are, origineel van Nirvana. En deze mafkees heeft gewoon een heel album van dit soort eh, lekkere trekjes eh, opgenomen. Allemaal Nirvana covers zijn allemaal met een, eh, ja, een soort van reggae sausje overgoten. We gaan beginnen met Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week eh, optreden in Nederland. Ik laat van allebei een fragment horen en jij kunt eh, bepalen welke we helemaal gaan draaien. Door te stemmen via studio.radio5leen.nl of de shoutbox bij ons op de site. Ehm, ik zei het net in het programma van Barry dat Beans en Fatback erin zat. Nou zat ik er redelijk dichtbij, want het is de Lefty Soul Connection geworden. Met in de gelederen Onno Smit. Die dus ook in Beans en Fatback zit. Keuze nummer 1 is dus eh, behoorlijk eh, up-tempo. Kan van keuze nummer 2 niet gezegd te worden. Afkomstig uit Groningen is hier de Black Atlantic. Groter in het buitenland dan in Nederland en daar moet maar snel verandering in komen. Hier is een stukje Fragile Meadow. tranquilly at our love's cultivate nation, but I do believe, oh, I am fortunate to have met Ze wordt ook wel eens een eh, Nederlands best bewaardig geheim uh, genoemd. De Black Atlantic, keuze nummer 2 in Live or Live vanavond, keuze nummer 1 is eh, de Lefty Soul Connection. Laat het even weten, studio at radio of de shoutbox bij ons op de site. Welke je artiest je in eh, dit programma in zich heel eh, wilt horen. En mocht je morgen weer naar school gaan, mocht je wakker worden, je denkt, ik heb er helemaal geen zin in. Wacht maar tot je moet werken. you know he never shucks? He's coming along. coming along. Dit, dit is Radio 501. Dit Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. hard to look at me face to face. I could taste the fear in your blood. For the love of my squad, for the love of the thug. I ball till I foul out. Retaliation and revenge. Yeah, that's what I'm about. We could trade war stories. We could go to war for it. Just bought automatics and bricks and C4 for it. Bodies in the storage. Pussy niggas get extorted. 44, Desert Eagle. Got about five bodies on it. Make it my getaway. Clean out that wide body rent. Keep that thing on my waist, nigga. Now tell me, how do you want it? I stay talking the pen. I stay clutching my cig And I'm fucking like a pimp, cause it's nothing you dig. I did it bigger than most niggas could ever figure me. Disrespect my grip and can't go cripple and get him. Back against the wall, nigga, I fight harder. And I take them all with me, I'm a martyr. I, I myself up, I'm, I'm on some harder shit. Now who you got a problem with? I blew myself up, I'm, I'm on some harder shit. Now who you got a problem with? I blew myself up. I, am on some other shit. Now who you got a problem with? I blew myself up. I, am on some other shit. Now who you got a problem with? I was born for glory, my life a war story. Rebellious child, grew up amongst the gory. Haunting images of what niggas did. Blood splash on the tree of my Timberlands. All I know is violence, respect it or you check it. Turn them off without a thought, that's how you send a message. Roll up, light it up, smoke them like a flower. You know the time to try me, it be your darkest hour. Show them the meaning, the power. Prodigy is criminal minded brilliance. Genius, run all opposition through the fucking cleanest. Get washed, I mob, I'm a terror, a martyr, civilian nigga. I'm a high rank spitter with the rap or the strap. I'm a whale, use a kipper. Keep away my demons to proceed to sin. Infamous allegiance, the chief of my Indians. I, myself up, I, am on some other shit. Now who you got a problem with? I blew myself up, I'm, I'm on some other shit. Now who you got a problem with? I blew myself up. I'm, I'm on some other shit. Now who you got a problem with? I blew myself up. I'm, I'm on some other shit. Now who you got a problem with? Can't forget. Aftermath. Slim the mobster. Dang. Now who you got a problem with? Dit is de nieuwste protégé van Snoop Doggy Dogg. Hij gaat het helemaal maken. Slim de mobster en hij stelt zich voor als een martelaar. Nog, kun nog even stemmen op de live or live uh, kandidaten. Keuze nummer 1 is de Lefty Soul Connection, lekker op tempo. Keuze nummer 2 is wat rustiger, de Black Atlantic. Studio at radio 5 is ons adres en natuurlijk kun je het ook even kwijt eh, in de shoutbox bij ons op de site. jouw keuze. Vanavond eh, welke artiest gaan we in zijn heel draaien. En dan nu Wakey Wakey op 501. So take me with you when you go. I don't wanna stay here alone. Remember when we were golden? Yeah, that was a long time ago. You told me that you felt foolish. You stayed where you didn't belong. Well, I don't wanna be foolish. Square pegging around. falling. It's just lying dead on the floor. So if you wanna be foolish, then you can go do it alone. Cause I don't wanna be foolish. Square pegging around. Christmas will mean something more. Maybe this year love will appear deeper than ever before. And maybe forgiveness will ask us to call someone we love, someone we've lost for reasons we can't quite recall. be this Christmas. Maybe there'll be an open door. Maybe the star that shone before will shine. Maybe this Christmas will find us at last in heavenly peace. Grateful at least for the love we've been shown in the past. Oh, maybe this Christmas. Mm, maybe this Christmas. Van de mooiste kerstliedjes. Je hoorde eh, Ron Sexsmith en uh, Maybe This Christmas op eh, Radio 5 alleen. In die 5 of 1 tot uh, 10 uur vanavond. Um, zometeen dus bekendmaking van Live or Live, Lefty Soul Connection of The Black Atlantic. Daar kun je op kiezen. Keuze nummer 1 of keuze nummer 2 in diezelfde volgorde. Studio uit radio 5 alleen.nl of de shoutbox. En dan gaan we nog even één plaatje draaien en dan gaan we bekendmaken wie er heeft eh, gewonnen. Ik kies voor mijn, eh, mijn nieuwste gitaarheld, afkomstig uit Austin, Texas. Het is Gary Clark Jr. Een mm, kleine 1, 2 maanden geleden een wervelende show gegeven in Paradiso. Hier is Bright Lights. van de vele mysterieën van de soulmuziek Tommy Young op Radio 5 alleen. 1973 kwam haar debuut uit Do You Still Feel The Same Way en daarna hoorden we nooit meer iets van haar. Terwijl dat album, dat ging toch redelijk soepeltjes. Elk nummer hoefde ze maar één keer op te nemen, maar daarna Helemaal verdwenen. Tommy Jong dus op 5-1. We gaan bekendmaken wie de winnaar is van Live for Live. Zo vlak voor de boodschappen van uh, eh, 9 uur. Je kon kiezen uit de Lefty Soul Connection of de Black Atlantic. Het is een kleine overwinning voor uh, laatstgenoemde geworden. Dat geheim eh, dat Groningen voor ons bewaart. Hier zijn ze op 5-1 Fragile Meadow. Woman, tranquilly lay breath. are love's cultivation, but I do believe, oh, I am fortunate. graces in these wind-stricken plains, but I do. fragile meadow, fragile meadow, a fragile meadow, a fragile meadow. Woman, I see you blue, This song. shade. jij een fashion victim of maak jij fashion victims? Door een bondkraag te dragen veroorzaak je ernstig dierenleed. Konijntjes worden hun hele leven opgesloten in veel te kleine kooitjes... met hun tere voedseltjes op pijnlijk draadgaas. Nooit kunnen deze dieren graven, spelen of springen. Denk na. Kijk op bondvoordieren.nl Zondag 25 december staat de deur van de Noorderkerk in Hoorn wagenwijd open... voor een ieder die zin heeft in een onvergetelijke kerst. Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen. Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jenno Seij. Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen. En Ibo Bakker zingt tijdens het diner. De huiskamer van Horen is gratis toegankelijk Aanschuiven bij het diner kost slechts 15 euro. 25 december, eerste kerstdag. Open huis in Horen. Een gezellig samenkomen voor groot en klein. Vandaag in ons restaurant foie gras. Extra grote porties, want de ganzen kregen het voer letterlijk door de strot geduwd.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 Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. De Kerstroos. Kerstmis. Kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Nu op radio 501. In de 501 met Rob de Grill. Proud Nou, er wordt weer eh, volop gebedeld eh, momenteel. Zelfs zo erg dat eh, Nederland 17 miljard aan het IMF gaat geven. Ik dacht dat we moesten bezuinigen, mensen. Waar gaat dit nu weer heen? En veel landen willen dat niet eens, want het schijnt best wel een afgang te zijn dat de rijke Europese landen bij armere landen als Brazilië, India en China geld moeten vragen. Terwijl de welvaart in Europa veel hoger is. Schijnt dan hoor, schijnt? want ik merk er helemaal niets van. Uit het hoge noordige afkomstig Moddy en Rubbles op Radio alleen. Afkomstig van een soundtrack die hoort bij een fotoboek. These are from our summer gone by. Dragging the with your teeth, but with two cigarettes and your letter combined. AI and uh, Three Ring Circus op Radio 5 alleen de tweede uur eh, van de Indie 501 nog tot 10 uur vanavond bij je. Mijn naam is Rob de Griel Aangenaam. natuurlijk wil ik ook weer eh, in de tweede uur graag gebruik maken van je diensten. We gaan aandacht besteden aan het muziekalfabet straks. Letter I staat vanavond centraal, dus eh, stuur mij artiesten waarvan de naam met een I begint. Liedjes die titeltechnisch gezien met een I beginnen of een combinatie een I-artiest die een I-liedje heeft gemaakt. Studio, het radio 5 of ja, zoals je ziet, je kunt het ook gewoon kwijt in de shoutbox bij ons eh, op de site. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want een van de grootste schoften van Nederland, uh, Nout die eh, gaat zich achter Occupy uh, scharen. Jawel, zijn, ja, ik, ik citeer hem maar eventjes. De rijken lieten iedereen erin tuinen dat ze ook rijk konden worden met creditcards en hypotheken. Het grote graai is de schuld. En het uitsmeren van het grote graai heeft het alleen maar erger gemaakt. En ja, hij, hij, hij gelooft er wel een beetje in uh, dat dat Occupy uh, dat toch wel uh, kan gaan veranderen. Er zijn ook steeds meer artiesten die liedjes maken voor die Occupy movement. Hè. Eentje is Anonymous. Hier is Illuminati op vijfde lijn. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, up your eyes, wake the fuck up, America. Elite control your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees, tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil creed. You can't see, cause you ain't believing me. But I'm telling thee that Tel Aviv ain't truth, just professionally manufacturing a fallacy jealousy, balancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. Unlock the prison with the key. It's in your mind as the wants to see. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, internet, it took away your intellect, it stripped you of respect. So now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection. Doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play your pedal. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings, but they treat us like we're property. We're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like like a nightmare, fight fair. Yeah, I'll do that when the vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be. You've got to get mad. You have gotta say, I'm a human being. God damn it! My life has value. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be. See, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex or Valtrex or Lunesta. in christendom of de islam, de Bijbel of de Koran, islamiet, aleviet, katholiek of Mohammedaan. De pastoor of praten met de imam. Ik wil eten tijdens kerst, maar vasten tijdens Ramadan. Mensen zeggen me winnen, er komt jihad. Kiezen, opschieten, want straks is het te laat. Ik zeg ze G, ik ben niet echt met die haat. Hij is één met iedereen, dat is wat ik leerde op de straat. En wat ik praat is wat iedereen verstaat. Muziek is nu wat ik deel, die taal is universeel. Mensen snappen me, beter nog ze voelen me. Komen naar de show, zie al die gasten verbroederen. Kijk nou hoe we ploeteren, nieuwe kennis zoekende. Wat doet de politiek precies voor de gemoederen? Want zeg je 9-11, denk ik niet aan Osama. Ik denk aan een Porsche, brengt verandering als Obama. to listen not to your doubts or your fears, but to your greatest hopes and highest aspirations. Tonight we mark the end of one historic journey with the beginning of another. Yeah, it's the die fans, bandanas. die appa-fans, mokro's op dure pradas. Opgezwollen fans, winnen brengt ze alle samen. Zwart, wit, geel, allemaal mijn kameraden. Met of zonder banen, en ook de jonge dames. Doe niet alles wat de jongens vragen. Nee, die televisieclippies zijn televisieclippies. Billen en tieten, jap, zijn televisiechickies. ze, Je hebt eer en nog meer waarde. En een papiertje geeft je meer waarde. Dus ga je diploma halen. We willen advocaten en dokter de kleine meidje mag niet ontsporen. Jij bent de toekomst, schatje, geloof me. Je harde werk wordt beloond, ik beloof je. Ga voor die dromen, wijze woorden van winnen. Want ik had ze ook, dat is die Martin Luther King in me. ben kleurenblind. Kom maar binnen, want voor niemand gaan de deuren dicht. Broer of zus, omdat Gallo onze vader is. Ik heb liefde voor je, ook al ben je atheïst. Ben je van de crips, sta je rood op de bank en zit je aan de shit. Het is één liefde en één leven, ja dat is één maar. Loop deze dood, er zijn meer wegen. Loop er is hoop en de echte mooie dingen in het leven niet te koop. Dank voor het brood en je moet ook danken voor het dak boven je hoofd. Ik bedank voor vandaag, morgen is niet beloofd, nee. Hey, morgen is niet beloofd, vandaag aan de top. Morgen weer in de goot, nee. Winnen gaat als die echte mannen legendary. Broeder Malcolm, by any means necessary. It's time out for you and me to stop running away from the wolf right into the arms of the fox. Number two, self-defense. Since self-preservation is the first law of nature, we assert its right to self-defense. Een van de grootste in Nederland, MC Winnen. Wij zijn één op Radio 5 alleen. Straks om 10 uur is hij er waarschijnlijk weer.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 My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start. find a way. Ja, dat gaat me allemaal even, even, even een beetje te snel hoor. Je Johnny Cash op Radio 5 alleen en Hurt, originele nummer van uh, Nine Inch Nail. Nou, uh, voorman uh, Trent Reznor is weer in het nieuws. Hij is de Grammy Awards kwijt. Hij is een paar keer verhuisd en ja, hij weet niet meer waar de beeldjes zijn. Maar hij maakt zich er ook niet zo heel erg druk om hoor zijn maar beeldjes hè, door een, eh, een of andere jury van eh, anonieme mannen en vrouwen. En die hebben bepaald dat, eh, dat hij goed in is in wat hij doet. Maar voor hem is dat allemaal niet zo belangrijk. Dus hij laat ze gewoon lekker slingeren waar ze zijn. Johnny bekend geworden van Folsom Prison Blues.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 I know I can't be free. But those people keep a moving. on if that railroad train was mine. I bet I'd move it all a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I let that lonesome whistle blow my. Balsam Prison Blues. Het lijflied van Johnny Cash, eh, dit keer uitgevoerd door eh, Midnight Jones. Je kunt nog even jouw eh, suggesties doorsturen voor het muziekalfabet. Letter I staat centraal vanavond. Dus artiesten waarvan de naam met een I begint, liedjes die titeltechnisch gezien met de I beginnen. Of als het je lukt de combinatie, dus een I-artiest die dan ook nog eens een I-liedje gemaakt heeft. Studio at radio501.nl of de shoutbox bij ons op de site. En daar gaan we dan eh, straks eh, mee beginnen. Nog even de Depeche Mode en Personal Jesus. Depeche Mode 501 en Personal Jesus. Het is overigens aanstaande zaterdag weer eh, internationale dag van de actie. Hè? De verschillende Occupy-afdelingen hebben, dat, eh, tot, eh, hebben dat zo uitgeroepen aanstaande zaterdag. Je bent ook van harte welkom in Amsterdam vanaf half één om te praten over een betere wereld, elkaar te inspireren en te laten zien dat Occupy nooit zal eindigen. We gaan beginnen met het muziekalfabet. Ik heb eigenlijk een kleine 20 minuten extra zendtijd eh, nodig om alle suggesties eh, te kunnen draaien. Eh, daar zullen we niet naartoe komen. Dus snel beginnen met de eerste. De Yeah Yeah Yes en Heads Will Roll. ben Frits, ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. Oh, come on, step a little closer, bend your head like you do me a proposal. I like it when you read between the lines, these little black dots don't lie. I say nothing. Joris Zwart, winnares van de Grote Prijs van Nederland in de categorie die toch wel als een van de belangrijkste wordt gezien tegenwoordig, de categorie Singer-Songwriter. Je hoort er op 5 alleen. Joris Zwart en I Say Nothing. En als je even zoekt op de Radio 5 alleen zijde kun je ook nog een, eh, een interview eh, met haar vinden. In een videootje en een stukje van haar optreden in de Park in Hoorn. We gaan snel door met het muziekalfabet, want Gio is al binnen voor geluid uit de bunker. Hij is er op tijd bij eh, vanavond. De eerste ei-titel, Body Rocks. Mensagens do Leite. dat ik eh, Gio nog even vriendelijk vraag of ik nog 20 eh, minuten zendtijd eh, uh, mag lenen. Om alle suggesties van jullie te draaien. Dat gaan we niet doen, hè? We gaan er nog eentje doen. We gaan, ja, we gaan er eentje van Guns N' Roses draaien als allerlaatste. Ik wens je gewoon heel veel plezier met Gio straks. Geluid uit de bunker. heel veel nieuwe hip-hop volgens mij. Hij heeft zijn nieuwe pet op staan, dus heel veel nieuwe muziek. Tot volgende week. dat kan wel eens een eh, verkeerd eh, knopje geweest zijn. Zal ik hem toch maar eventjes eh, opnieuw opstarten, hè? die Yesterdays van Guns N' Roses. Want dit was wel heel erg kort. Er zijn tegenwoordig wel computerservices waarbij je 30 seconden kan luisteren naar een liedje. Maar bij 5 alleen weer toch wel gewend om die plaat helemaal te horen. Guns N' Roses dus, de laatste van deze Indie 501. Yesterday.